Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bezig met voorbereidende werkzaamheden... waarbij explosieven of een giftige stof werden gebruikt. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de broers van Egyptische afkomst zijn. Of ze de Egyptische of Franse nationaliteit hebben is niet duidelijk. Over het tijdstip en de plaats van de arrestatie is niets bekendgemaakt. De politie kwam de broers op het spoor via berichten op het sociale medium Telegram. De Arubaanse premier Wever Kroes vindt dat Nederland niet genoeg doet aan het probleem van de vluchtelingen vanuit Venezuela. In NRC noemt ze Nederland te onverschillig en irritant. Aruba is bezig met een opvangkamp voor 500 mensen, maar op het eiland zijn al zo'n 5000 illegalen. De Arubaanse premier heeft ook kritiek op de twee gezichten van de Nederlandse regering in de relatie met Venezuela. Aan de ene kant steunt Nederland de EU-sancties voor de Venezolaanse president Maduro. Aan de andere kant bracht minister van Buitenlandse Zaken Blok onlangs een bezoek aan Venezuela. Na het bezoek van Blok werd de grensblokkade met Aruba, Bonaire en Curaçao opgeheven. Nu het ebola-virus in Congo een miljoenenstad heeft bereikt... is het risico op besmetting verhoogd van groot naar erg groot... meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de stad Mban is bij zeker één inwoner de dodelijke ziekte vastgesteld... waardoor verdere verspreiding van het virus moeilijk is te voorkomen. Het risico dat de ziekte ook in andere landen uitbreekt is volgens de WHO klein. Maartje Pauwme stopt met hockeyen. Ze gaat verder als assistenttrainer bij MOP in Vught. Paume speelde dit seizoen in België bij Royal Antwerp. Ze beëindigde na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro al haar interlandloopbaan.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 verder met de Sandy See your face again. En we gaan er snel. But all these things are over and won't happen now I live my life again without you as before. I see your face again, I see your eyes. remind me of the happy life Ja, Hans Vermeulen met zijn band, de Sandy Coast. I See Your Face Again. Dat is ook een tijdloos nummer en die zal ik altijd gedraaid blijven worden. Ja. Ik eh, ben eh, altijd gek op, eh, op nummers die eigenlijk niet zo regulier vaak gedraaid op de radio worden. En ik denk, daar ga ik een sport van maken. Dit is er bijvoorbeeld eentje. Een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik ooit gemaakt heb. Nog eens een keer een oude van stal halen. Ja, maar gezongen worden.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 Op ajaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden rookte fijn. Ik zou best nog wel een keertje met die armen naar ADO willen kijken. Het Zuiderpark, de lange zij, een warme worst, supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianen. Want bij elke lage bal, dan doopt die erkel door stevast overheen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De weg, de lange boten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand meteen gaan huilen als ik geen hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een halen en daarna dansen in de marathon. En na afloop op het rijstwerkse plein een haringje gaan happen. De dag daarna een kater, dus naar Scheveningen. Lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. De Schilderswijk, de lange boten. Oh, oh, Ik sta met niemand meteen gaan huilen als ik geen hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, ach wat leg ik toch de erkeling. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vroeg. Dat nieuwe eiland voor de kust, moet dat dat trouwens nou wel zo nodig kopen? Zo komt die ooievaar op de verre berg, dus never nooit meer terug. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duinen. De weg de lange boom. gaan huilen als ik geen neem zou zijn. Meteen gaan huilen als ik geen neem zou zijn. Meteen gaan huilen. Huilen. Als ik geen hagenees zou zijn. en zelfs Rob Hangers mee. Die is ook gezellig even een bakje komen doen. Bruist in de ochtend. Oftewel weer bruist op de koffie, ja. En dit was een nummer van eh, Harry Jekkers eh, van zijn theatertour... samen met eh, Jeroen van Merwede. En heel af en toe dan komt het, ja, het oude toch weer naar boven. En breng je zoiets uit en dan kan ik niks anders doen dan buigen en mijn petje afzetten. Nou ja, ze klappen voorlopig nog wel eventjes door. Dus eh, ja, eh, de jassen hangen in de foyer, eh, dames en heren, ja. Snel verder. Kwart over elf alweer. To the window of my eyes I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am.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 A heavenly, as it calls shelter of my mind hides my love and my tears, And I keep on looking for a reason which is not here. to get is pain. When I needed sunshine, I got rain. then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. <laughs> ik heb altijd met de nummer dat ik altijd loeihard ga meezingen en zo. En, eh, en ik ben denk ik het enige die daar plezier aan heeft. Ja. Hmm. Maar er komt ook heel... Ja, eigenlijk is het eigenlijk ook heel logisch. Want die tamboerijn die erin zit, die, die wekt dat op bij mij. En ik heb iets met tamboerijnmuziek. Ik weet niet wat het is. Ze noemen mij ook wel... Eh, senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going. Ha, wie kent ze niet? Ik hoop dat jullie allemaal een beetje plezier hebben van de muziek die ik draai. En, eh, hier en daar wat verzoekjes. Hier en daar wat minder verzoekjes. En soms helemaal geen verzoekjes. Ha. Yesterday don't matter if it's gone.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 mamas en de papa's. Heerlijk. Je luistert naar Zandvoort. Bruist in de ochtend. En bruisen, dat doet hij hoor. Hmm. Heel soms vraag ik me wel eens af. Ben ik te min? Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik de min? dat je ouders meer poen hebben dan de mijne. Ben ik te min, ben ik te min, omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne. En toch wil je blijven, maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer en dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Ja, en hoe voed je je kinderen op?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 star. Kopje koffie nummer 5 alweer. Het gaat snel. Dat brengt ons op 11:42 alweer. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En wat leuk dat je bij mij op de koffie komt. En dan nu een stukje trots.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 Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Ja, domme clean. Ja, helaas. Ik moet hem even wegschuiven, want... Eh, op een of andere manier eh, lijkt het eh, wel een beetje op, op het laatste moment... toch allerlei ja, verzoekjes moeten er weer tussen gedrukt worden. En ja, ja, ja. Sorry, <laughs> Tom. Nee, domme clean. mag je niet zeggen. Dat was dat klein. McLean. Klein was het, echt geloof ik. Ja, dat was het. Nummer 1 Vincent. En eh, je hebt het weer gehoord op, uh, ja, op Zandvoort natuurlijk. Ik heb eh, een verzoekje klaarstaan. En die had ik al een tijdje klaarstaan. Ik was eerlijk gezegd vergeten. Zegt ze ons. Ja. <laughs> en dat is van het album The Cold Years of Dutch Pop Music. En dat is dan part 1, de 60s. En daar had je naast de normale Haagse bands... had je ook de Indel Rock. En de Rock had je dan de Jumping Jewels enzovoort enzovoort. En ook een band die eh, boven eh, de rest een beetje uitsteeg... omdat ze gewoon heel erg goed waren. waren de Tilman Brothers. En daar heb ik een nummer van. En jongens, kan het raam dicht? Ja. Hut. Schitterend. Het is niet zomaar een bloem in je haar wat je hoort. Het is geweldig mooi. Het is muziek. Not just the flower in your hand must be love in your heart. No flowers, no love lovers to part. No sweets in your mouth will bring peace to your mind. It's got to be a little kindness, and of course Just bells on your legs will keep you on right tracks. The steps that you take may be big mistakes. Not a painting on your skin tells you far from your friends. You don't feel better with your marks. Explain your zijn het ook al. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we gaan nu richting de klok voor 12 uur. We hebben nog tijd voor een nummer. De Trucks. Nee, de Equals. En er mag gezongen worden. Come back, man. I love you. de Eagles, Baby Come Back. Ook vaak gecoverd. Ook een reggae-uitvoering zelfs, geloof ik. Ja. Ja, we gaan richting de klok voor 12 uur.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 Ik eh, wil iedereen bedanken voor alle verzoekjes, uh, inputs, outputs, meedenkertjes, weglatertjes. Geef het de naam, ik ben er blij mee. Dankjewel, dank jullie allemaal. En ik wil graag iedereen een verschrikkelijk fijn weekend wensen. Met name de mensen eh, in Zandvoort, in het, eh, ja, met name het circuit. Wat een enorm feest gaat worden, dat weet ik nu al. En eh, ja, ik, vind, ik vind het jammer dat ik daar niet bij ben, helaas. Jumbo had geen kaartje voor mij, denk ik. <laughs> nee hoor, andere verplichtingen, maar ik hou het wel, wel goed in de gaten. Ik zal zeggen in ieder geval bedankt. En ja, tot de volgende keer. Hou Facebook maar in de gaten en je ziet wel weer een flyer voorbij komen met de nodige berichtjes, informatie enzovoort enzovoort. Blijf bruisen, blijf lachen, blijf positief.